Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw worden massaal mensen getest op corona. Dit keer is Dronten in Flevoland aan de beurt. Alle bewoners boven de 12 krijgen een uitnodiging, zegt de burgemeester. Ze zijn gisteren verstuurd, dus er kunnen nog heel veel mensen kunnen reageren. Maar direct al stond er al een eh, grote rij mensen die ze wilden laten testen. Dronten is niet gekozen omdat daar zoveel besmettingen zijn, maar omdat het een hele gemiddelde gemeente is. Het ministerie en de GGD hopen dat zo'n massatest laat zien hoe corona zich verspreidt. Eerder werden alle inwoners van Lansingerland, Bunschoten en de Rotterdamse wijk Saarloos al opgeroepen om zich te laten testen. Een jongen van 14 is gisteravond in de buurt van Amsterdam geschept door een trein en daarna overleden. Volgens de politie lijkt het op een ongeluk. Het slachtoffer liep met een vriend langs het spoor. Die schakelde de hulpdiensten nog in, maar ze kwamen te laat. De rechter kijkt op dit moment naar stemmen per post bij de Tweede Kamerverkiezingen volgende maand. De Partij voor de Dieren heeft de zaak aangespannen. Die partij wil dat alle mensen met een kwetsbare gezondheid per brief mogen stemmen en niet alleen 70-plussers. Jonge bewoners van een gebouw in Amsterdam zijn aan het klappertanden. In het appartementencomplex voor huurders onder de 27 is het ijskoud. Onder andere doordat de voordeur stuk is en de sneeuw de gang in is geblazen. Pascale trekt het niet meer. Er ligt overal sneeuw, ijs. Ja, het is gewoon niet normaal. Het is ijskoud, de sneeuw ligt tegen de muren. Het blijft gewoon liggen. Het smelt ook niet. Zo koud is het hier ja, dit is, eh, dit is gewoon echt verschrikkelijk. Dit kan gewoon niet. De woningstichting belooft de voordeur te maken en heeft kacheltjes voor wie daar behoefte aan heeft. En dat is ook wel nodig, want de verwarming doet maar weinig. Nou, probeer hem nu warm te zetten. En dan zie je dat hij warm zou moeten worden en blijft hij op 17 staan. En dit is eigenlijk al twee dagen zo. Het weer, soms zon, temperatuur ligt iets onder het vriespunt. Komende nacht wordt het weer flink koud, kan min 15 worden. Morgen overdag vriest het ook nog en is er flink wat zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.